Althans, het staat in haar bio. En in 2001 bracht ze deze single uit, When You Lie Next To Me. En het zou toch zeker nog tot de helft van 2002 duren voordat haar cd eindelijk dan eens een keer uitkwam.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 De afgelopen tijd zijn veel vissen in een nabijgelegen rivier doodgegaan en volgens de demonstranten loost de zonnepanelenfabriek schadelijke stoffen in die rivier. Ze eisen dat het bedrijf zich ergens anders vestigt. Vorige maand was een protest in de stad Dalian tegen een chemische fabriek succesvol. De Chinese autoriteiten besloten toen dat de onderneming moet verhuizen. Bijna 2,5 miljoen inwoners van Berlijn kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw stadsbestuur. In de Duitse hoofdstad, die een aparte deelstaat is, worden een regering en een parlement gekozen. De verwachting is dat de regering en de SPD van burgemeester Wowereit opnieuw de grootste partij wordt. Nu vormt de SPD nog een coalitie met Die Linke. De kans dat deze samenwerking wordt voortgezet is klein, omdat de twee partijen samen waarschijnlijk geen meerderheid halen. Volgens de peilingen komt er een nieuwe partij in het Berlijnse parlement, de Piratenpartij. Die zet zich in voor de bescherming van de burgerrechten op met name internet. De stembureaus in Berlijn zijn tot 6 uur vanavond open. Het weer. Vanochtend valt in de kustprovincies buien met kans op onweer en hagel. Later ook op andere plaatsen. En het wordt hooguit 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar...